uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De GGD maakt zich grote zorgen over de gezondheid van jongeren. En ook jongeren zelf zijn minder positief over hun eigen gezondheid. Dat staat in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Jongeren roken en vepen meer en hun mentale gezondheid is nog niet hersteld na de coronaperiode. De helft van de jongeren geeft aan zich vaak of zeer vaak gestrest te voelen. Het onderzoek wordt elke vier jaar uitgevoerd onder ruim 188.000 jongeren door de GGD en het RIVM. Zij willen dat het nieuwe kabinet inzet op preventie om het tijd te keren. Ook VN-chef Guterres veroordeelt de aanval van Israël op een tentenkamp bij Rafah gisteren. Bij de aanval kwamen tientallen burgers om. Secretaris-generaal Guterres noemt de actie van Israël een verschrikking die moet stoppen. Het Israëlische leger sprak in eerste instantie van een precisieaanval op een Hamas-kopstuk. Maar inmiddels zegt premier Netanyahu dat de aanval een tragische fout is geweest. In Amsterdam zijn gisteren 73 mensen opgepakt bij een tegendemonstratie op de Dam. De groep wilde een pro-Israëlische actie daar verstoren. Bij de aanhoudingen werd vuurwerk naar de politie gegooid. De meeste van de 73 arrestanten zitten nog vast. De president van Peru wordt aangeklaagd voor corruptie. Ze wordt regelmatig gezien met dure horloges en sieraden... die ze volgens het OM als steekpenningen heeft aangenomen. President Boluarte zegt dat ze de luxe spullen niet gekregen, maar geleend heeft. De steun voor Boluarte nam de laatste maanden al sterk af. Tennisser Botik van de Zandschulp denkt erover om een punt te zetten achter zijn profloopbaan... Hij werd in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld... en speelde daar naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven.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 Jongeren zijn zelf ook minder positief over hun gezondheid. In Amsterdam zijn gisteren 73 mensen opgepakt die een pro-Israëlische actie daar wilden verstoren. Bij de aanhoudingen werd vuurwerk naar de politie gegooid. De meeste arrestanten zitten nog vast. En ook VN-chef Guterres veroordeelt de aanval van Israël op een tentenkamp bij Rafah gisteren.